Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie Israëlische militairen zijn omgekomen bij een raketaanval door Hamas. Dat meldt het Israëlische leger. Ook zijn minstens elf militairen gewond geraakt. Bij de grenspost Kerem Shalom werd een Israëlische legerbasis aangevallen door Hamas... volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen... is na de aanval gesloten... Israël heeft als reactie luchtaanvallen uitgevoerd op Hamas-doelen in Rafah. Het stadsbestuur van Johannesburg is deels aansprakelijk voor de grote brand vorig jaar... waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Ook de eigenaar van het pand in de Zuid-Afrikaanse stad kwam zijn verplichtingen niet na. Er woonden honderden mensen in, terwijl dat niet mocht. Ook bestond het pand deels uit licht ontvlambaar materiaal. Het bestuur van Johannesburg en de eigenaar waren hiervan op de hoogte, maar grepen niet in. Bevrijdingsdag is traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Daarbij waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Onder andere Flemming en Guus Meeuwen traden op. In het hele land waren er 14 bevrijdingsfestivals. Ook waren er zo'n 700 plekken waar een vrijheidsmaaltijd kon worden gegeten. En in Wageningen was het Vrijheidsdefilé. De bevrijders en veteranen van de Tweede Wereldoorlog werden daar bedankt. Net als Nederlandse veteranen van latere missies. Max Verstappen is tweede geworden op de Grand Prix van Miami. De winnaar is de Brit Lando Norris van McLaren. Hij was ruim 7 seconden sneller dan Verstappen. Het is voor Norris de eerste Grand Prix-zege ooit in de Formule 1.